Basie en Adriaan, Basie en Adriaan, dat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Adriaan is acrobaat en Basie zit vol kattenklaar. En Basie en Adriaan, Basie en Adriaan, maar zie je Basie gaan, dan komt Adriaan Tot ziens allemaal, tot de volgende keer. Dag! Vrolijke kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! Tot ziens allemaal!